OV-bedrijven zijn enthousiast over het plan, maar ook kritisch. Ze zeggen dat dit de grotere problemen niet oplost. De bereikbaarheid is al afgenomen sinds 2019 met 10 Dus er zijn al haltes opgeheven en lijnen opgeheven. En de betaalbaarheid is minder. Als dit eh, niet wordt teruggedraaid, dan heb ik het dus over honderden miljoenen minder over bijdragen. Dan eh, gaan we nog verder die spiraal in. Het is nog niet duidelijk of het storm gaat lopen op stations. In het buitenland is te zien dat gratis OV niet echt nieuwe reizigers trekt. Er wordt steeds vaker gesjoemeld met rijbewijzen en identiteitskaarten. Dat zegt het expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten. De valse pasjes worden voor allerlei dingen gebruikt. Wat we eh, bij valse rijbewijzen zien bijvoorbeeld valse bijschrijvingen van eh, categorieën... waardoor dat je dus met uh, bijvoorbeeld zwaar vervoer zou mogen rijden. maar we zien ook ehm, van heel simpel van, van, van tieners die, die de kroeg in willen of alcohol willen kopen, eh, tot uh, echt identiteitsfraude om een andere naam eh, aan te nemen. Eerder werd er meer gefraudeerd met paspoorten, maar die worden steeds moeilijker om na te maken. En de Rock'n'Roll Hall of Fame is drie namen rijker. Dit zijn ze. Black Hole Sun, won't come? Soundgarden, Cindy Lauper en Outkast dus. Ook Joe Cocker en de White Stripes krijgen een plekje in de Hall of Fame. Genomineerden worden altijd door fans en experts gekozen. Artiesten moeten wel 25 jaar muziek maken voordat ze in de Hall of Fame kunnen komen. Oasis stond ook op de shortlist, maar heeft het niet gehaald. Het weer, heerlijk lentedagje, volop zon. Op de Wadden een graad of 16.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 see if y'all could do that switcheroo. To testing one, two, in the place to be. Lay your time. ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Jemen zijn bij een Amerikaanse luchtaanval zeker 68 mensen om het leven gekomen. Er raakten ook bijna 50 mensen gewond. Volgens een staatszender kwamen de bommen terecht op een detentiecentrum voor Afrikaanse migranten. De websites van meerdere provincies en gemeenten zijn vanochtend getroffen door een mogelijke DDoS-aanval. Volgens het AD zit er waarschijnlijk een pro-Russisch collectief achter die vaker landen aanvalt die Oekraïne steunen. De Canadese premier Carney heeft opgeroepen tot eenheid na de dodelijke aanslag in Vancouver. Daarbij vielen zaterdag zeker 11 doden. Vandaag zijn er ook parlementsverkiezingen in Canada. Het weer zonnig en warm bij maximaal 22 graden. En morgen wordt het nog wat warmer.